9 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een verdachte opgepakt... voor de moord op de Duitse politicus Walter Lübke. Het zou gaan om een jongere man die in de persoonlijke kring van Lübke verkeerde. De politie kwam hem op het spoor door een grootschalig onderzoek... naar de privégegevens van de politicus. Onder meer zijn mobiele telefoon is doorzocht. De regionale CDU-bestuurder werd zondag dood in de tuin van zijn huis gevonden. Een politiek motief werd niet uitgesloten. Lubke kreeg in 2015 veel bedreigingen toen hij de komst van een vluchtelingenopvangcentrum steunde. Op de Duitse rivier de Elbe bij de stad Stade, vlakbij Hamburg, is een historisch zeilschip gezonken na een botsing met een containerschip. Zeker vijf mensen raakten gewond, van wie één ernstig, meldt de politie. Het zeilschip stamt uit 1883. Reddingsdiensten waren toevallig in de buurt vanwege een andere melding... en haalden 43 opvarenden van boord. Het zeilschip was net voor anderhalf miljoen euro opgeknapt. De oorzaak van de aanvaring is nog niet duidelijk. De harde wind heeft op Schiphol geleid tot geschrapte en vertraagde vluchten. Meerdere banen zijn vanwege de storm afgesloten... waardoor minder vliegtuigen konden stijgen en landen. KLM heeft 16 vluchten geschrapt. Volgens KLM is de kans klein dat nog meer vluchten worden geschrapt... omdat de wind inmiddels in kracht afneemt. De luchthaven adviseert reizigers om de actuele vluchtinformatie in de gaten te houden. En GroenLinks in Limburg wil dat de nieuwe gedeputeerde Carla Brugman wordt gerooieerd. Brugman treedt als onafhankelijk gedeputeerde toe tot het nieuwe provinciebestuur... waarin ook Forum voor Democratie en de PVV zitten. Maar ze is nog altijd lid van GroenLinks. Limburg krijgt een college met CDA, PVV, Forum voor Democratie en VVD. Daarnaast zijn er twee externe gedeputeerden, onder wie Brugman. Door met de PVV en Forum te gaan besturen... wijkt Brugman af van de GroenLinks partijlijn. En dan het weer.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 so much that you don't I never show how I'm feeling. I just keep it on the low. I don't wanna be friends. Cause that ain't how I feel about be friends. felt temptation. Anytime we've been alone. Yes. All I need is validation. Come on, satisfy my soul. There's so much that you don't know. Cause never show how I'm feeling. I just keep it on the low. welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk. Vandaag zaterdag 8 juni alweer. Mijn naam is Mario Zandvoort en tot middernacht zijn we bij Met het eerste uurtje het beste van dance, R&B een beetje pop tussendoor.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 Was niet de missen gewoon. Het was gewoon eh, heb gaarse plassen moesten we gewoon meemaken. En uh, ja, was een gezellig weekendje. En ja, dan kwam het gewoon niet uit om de studio in te komen. In ieder geval de muziek van eh, Kokiri, Future Joe Killington met Friends. De Alpha Love remix. Onderweg zometeen, Fresh Mode en Montel Jordan. Maar eerst die Camper en Dardoni met Sweet Symphony. En dan eh, ingezongen door Emily Roberts. Luister, huiver en geniet. Cause symphony this life. on the west side. It's so good in my hood tonight. This is how we do it. So tip up your cup and throw your hands up and let me hear the party say, I'm kind of lost and it's all because. This is how we do it. Ooh, South Central does it like nobody does. This is how we do it. You are my neighbor, she got much flavor. This is how we do it. And i am never go back on an old school track now, track now, track now. million dollars. Aoki met Madison. Dat was de Steve Aoki From The Block remix. En daarvoor Fresh Mode. Dus samen met Mantle Jordan. this is how we do it. Ik weet niet of je het gehoord hebt, maar... Eh, afgelopen vrijdag is postuum het album van Prince uitgebracht. Jay-Z en manager Troy Carter hebben met Originals... een plaat met 14 door de in 2016 overleden zanger gezongen... nummers gelanceerd. Originals telt 15 nummers, waarvan er 14 nooit eerder door Prince zijn uitgebracht... Nothing Compares to You, dat in het verleden werd gezongen door onder andere Shania Corner, is het enige nummer dat Prince eerder al uitbracht. Andere nummers zoals Make Up, Vanity Six, Baby, You're a Trip, Jill eh, Jones en You're My Love, Kenny Rogers, staan ook op het album. Deze nummers worden door Prince, eh, werden door Prince eh, natuurlijk geschreven, maar de door hem zelf gezongen versies zijn nooit eerder gepubliceerd. En het album, ja, dat kun je de komende twee weken alleen nog maar beluisteren via Tidal... Dus de streamingdienst van JC Prince. Zou eh, afgelopen vrijdag gisteren dus 61 jaar oud geworden zijn... als hij er niet was eh, overleden. En ik weet niet of je hem al gehoord hebt. Ik dus niet. Ik heb het gewoon gemist. En eh, ik heb het album ingeshield gekregen. En ik heb nog geen tijd gehad om hem uit te pakken. Ik ben druk bezig met de verhuizing. Mijn moeder is hier in Zandvoort. En eh, ja, het album van Avicii is uit. Fantastische, fantastisch album moet ik zeggen. Emotioneel. En uh, volgende week ga ik proberen om hem, eh, ja, om een paar nummers ervan te gaan draaien. Maar is verder met andere muziek. Wat dacht je van Sophie Chakker met Fantasy? door de Nora and Pure Extended Remix. Walk. 1995. Tot terug naar 1995. Daar was de muziek nog eh, origineel, om het maar zo te zeggen. Tegenwoordig is alles gecoverd, hè. Het is even tijd voor de party-update. Wat voor leuke feesten er allemaal gaan op deze zaterdag 8 juni 2019. het weekend van Pinksteren. Waarschijnlijk heb je een heel lang weekend, want eh, maandag is het de eh, tweede Pinksterdag. Dus... als eerste beginnen we met Escape in Amsterdam. Brainwash begint om 11 uur tot 5 uur in de ochtend voor meer informatie check de website escape.nl. Met natuurlijk onze eigen Zandvoortse Raimundo. Hij doet ook de line-up. En vanavond heeft hij meegenomen Ruben Vitalis, Shady Pearl en MC's Jolly Good. Vanavond dus in de Escape in Amsterdam. Het werksfeestje Brainwash. Als we doorlopen de rechterkant, dan komen we bij Club Air uit. Daar is vanavond Throwback voor de ladies. Begint om 11 uur, duurt ook tot 5 uur in de ochtend in Club Air. En voor meer informatie check de website air.nl. Wie er allemaal eh, komen qua DJ's. En jij misschien natuurlijk. Dat eh, moet je allemaal meemaken. Of check het even op de website air.nl. Nog een werkingsfeestje. In de Melkweg vanavond encore met vanavond thema Black Label Night. Begint rond de klok van middernacht. Nu tot 5 uur in de ochtend. Voor meer informatie check de website encore aan elkaar geschreven.nl. Dus encoreamsterdam.nl. Met onder andere natuurlijk Wax Friends, DJ Prime en eh, de rest wel tegenkomen. Op eh, Encore vanavond Black Label Night. En tot zover een korte party update. Gaan we doen met muziek, want daar was ik natuurlijk aan je radio gekluisterd. Wat dacht je van uh, eh, Namara Sepp Jr. met All Right? hoort het hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. We zijn bij je tot middernacht. daarvoor horen we Namara Sepp Jr. met All Right of Sepp Jr. Extended Mix. <clears throat> Zo, pardon. Een beetje een kikker in mijn keel. Het is even tijd voor de Nightwalk 10. De 10 boven beste platen van de dansvloer. Deze week op 10. Reza en Tom job met Item. Op 9. Ofaya en Cat Connors met Somewhere Special. Op 8 deze week Cubico met You Are. En op 7 Furious met I'm Not Defeated. Op 6 deze week Brokenaars met Feeling Good. Op 5 Ferric Dawn met You Are The One. Op 4 deze week Danny met West Coast Revival. Op 3 Left Wing en Cody X nummer 1 plaatje met I Feel It. Deze week op 2 Purple Disco Machine met uh, eh, Body Punk. de Clapton remix. En deze week op 1 nieuw nummer 1 in de Nightwalk 10. My Bell met Music is the Answer. Vorige week stond hij ook op 1, maar toen waren we er niet. Toen hoorde je een herhaling, dus... Eh, maar je gaat hem nu horen. My Vail met Music is the Answer. Nummer 1 in de Walk 10. in het eh, derde uurtje gaan we helemaal naar Italië... met het beste van de clubs uit Italië met DJ Kelly.